Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Rusland zijn sinds de dood van Alexei Navalny meer dan 400 mensen opgepakt... die de Russische oppositieleider openlijk hebben herdacht. Dat meldt de Russische mensenrechtenorganisatie OVD Info. Met name in Sint-Petersburg en Moskou werden veel mensen opgepakt. Ondanks de arrestaties blijven Russen Navalny herdenken. Waarschijnlijk gaat het om de grootste arrestatiegolf sinds september 2022. Toen werd in Rusland gedemonstreerd tegen de mobilisatie van reservisten voor de strijd in Oekraïne. Bij de rellen in Den Haag van gisteravond zijn volgens de politie vier agenten gewond geraakt. Twee van hen zijn gewond aan hun hand, een andere agent raakte gewond aan haar gebit... en de vierde agent met letsel werd aangereden door een politieauto. Bij een zalencentrum in Den Haag braken rellen uit bij een bijeenkomst van een groep Eritreërs. Een rivaliserende groep probeerde het centrum binnen te komen. Bij de rellen werd met stenen gegooid. Ook staken mensen politieauto's en een touringcar in brand. Meerdere verdachten zijn aangehouden vanwege het geweld in Den Haag. De Thaise oud-premier Thaksin is vervroegd vrijgekomen na een half jaar gevangenisstraf. In 2010 werd hij veroordeeld tot een zelfstraf van 8 jaar vanwege corruptie, waarop Taksin naar Dubai vluchtte. Vorig jaar keerde hij terug naar Thailand, waar hij direct werd opgepakt. Daarna werd een gratieverzoek deels gehonoreerd door de Thaise koning. Zijn celstraf werd verlaagd naar één jaar. Nu is de 74-jarige oud-premier dus na een half jaar vervroegd vrijgelaten... vanwege zijn gezondheid of hoge leeftijd. Het is Jutta Leerdam gisteravond niet gelukt om haar wereldtitel op de 1000 meter bij de WK afstanden te prolongeren. In Calgary moest Leerdam het afleggen tegen de Japanse Miho Takagi, die voor het eerst in haar loopbaan het goud veroverde. De Olympisch kampioene uit Japan was bijna een halve seconde sneller dan Leerdam, die genoegen moest nemen met brons.